12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Russische politicus Boris Nemtsov gisteravond op straat werd vermoord... leggen steeds meer mensen bloemen. Op de brug over de rivier, vlakbij het Kremlin... is ook een foto van Nemtsov neergezet. De mensen die de politicus de laatste eer komen bewijzen... zien de moord als een rechtstreekse aanslag op de oppositie. Zij zijn ervan overtuigd dat dit het werk is van de machthebbers. De 55-jarige politicus, een uitgesproken criticaster van president Poetin... werd vier keer in de rug geschoten door een man die uit een auto kwam. Er is nog niemand opgepakt. Indiaanse economen zijn voorzichtig optimistisch over de eerste volledige begroting van premier Modi. Zijn regering wil meer buitenlandse investeerders aantrekken, onder meer door belastingverlagingen, en miljarden steken in de gebrekkige infrastructuur. Beleggers en zakenmensen hadden gehoopt dat de hervormingen net zo ambitieus zouden zijn als in 1991. Toen stelde de Indiaanse economie zich open voor de rest van de wereld en ging de welvaart in het land met sprongen vooruit. Toch staat India met een jaarlijkse groei van ongeveer 8% op het punt China voorbij te streven als snelst groeiende economie ter wereld. De PVV-lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen, Marjolein Faber... heeft voor partijwerkzaamheden een bedrijf ingehuurd... waarvan haar zoon mede-eigenaar is. De PVV bevestigt berichtgeving hierover in NRC Handelsblad. Faber zette het bedrijf in voor het beheer van de website van de PVV... in de provincie Gelderland, waar ze sinds een aantal jaar fractievoorzitter is. Volgens de NRC gaf de Gelderse fractie in 2012 en 2013... bijna 8500 euro uit aan kosten voor de website. Op advies van een hoogleraar integriteitsrecht heeft Faber de samenwerking met het bedrijf van haar zoon beëindigd. In Delft is vanochtend de nieuwe spoortunnel in gebruik genomen. De tunnel is bijna 2,5 kilometer lang en vervangt het viaduct dat de stad in tweeën deelde. De bouw van de tunnel en het nieuwe station van Delft heeft ruim vijf jaar geduurd en kostte een miljard euro. Het weer, vooral in het oosten van het land, schijnt de zon vandaag geregeld. Maar vanuit het westen raakt het tegen de avond bewolkt... en trekken er lichte regenbuien over het land. Het wordt een graad of 8. Morgen meer bewolking en nu en dan buien. Ook dan waait het stevig en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A16 bij Rotterdam staat vanuit Breda voor Rotterdam Feyenoord 2 kilometer file op de parallelbaan.